Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Iraakse premier Maliki is niet van plan zijn kandidatuur voor een derde termijn als premier in te trekken. Ook al krijgt hij in binnen- en buitenland veel kritiek. In een tv-toespraak zei Maliki verder dat hij de Iraakse president gaat aanklagen wegens schending van de grondwet. Volgens Maliki had de president hem al lang voor een derde termijn als premier moeten benoemen. De Verenigde Staten willen eigenlijk af van Maliki en zien meer in een brede regeringscoalitie waarin verschillende Iraakse groepen zich verenigen om de islamitische terreurgroep ISIS aan te kunnen pakken. Oppositiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie vinden het raar dat minister Timmermans de daden van ISIS geen genocide wil noemen. Timmermans zei dat eventuele ernstige misdaden als genocide moeten worden onderzocht, maar dat vindt de oppositie te zwak. Als de acties van ISIS-strijders gekwalificeerd worden als genocide... kunnen Nederlandse jihadisten die erbij betrokken zijn ook in Nederland worden vervolgd. Bij een brand op de derde verdieping van een flat in Den Bosch... heeft de brandweer het lichaam gevonden van een onbekende. De brand, waarbij ook asbest zou zijn vrijgekomen... was uitgebroken na een explosie. De politie houdt rekening met zelfdoding. De flat in Den Bosch wordt binnenkort gesloopt... maar een paar appartementen werden wel anti-kraak bewoond. 24 bezoekers van een Amerikaans pretpark in Maryland zitten al uren vast in een achtbaan. De bakjes van de achtbaan in Six Flags America kwamen plotseling tot stilstand in een bocht op zo'n 14 meter hoogte. De brandweer haalt de passagiers één voor één uit de bakjes. Ze hebben parasols gekregen tegen de felle zon. Niemand is gewond geraakt. Volgens het pretpark heeft de achtbaan een automatische noodstop gemaakt. Waarom is nog onduidelijk. Het weer vannacht klaart overal op. Het waait wel stevig, vooral aan de kust en koelt af naar zo'n 14 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af.